Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De schutter in Texas was alleen. Gisteravond schoot een jongen van 18 om zich heen op een basisschool. 19 kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De jongen handelde alleen, zegt de politie. investigation is leading uh, to tell us that the, suspect uh, did act alone uh, during this heinous crime. De schutter is gedood door de politie. Volgens Amerikaanse media stond op zijn profiel op TikTok de tekst... Kinderen, wees bang. En ook zette hij een paar dagen voor de schietpartij een foto van twee semi-automatische wapens op Instagram. De politie in Limburg is op zoek naar tips over Xavier. De jongen van 19 werd vorige week doodgevonden. Hij had mogelijk een afspraak met iemand voordat hij verdween... zei de politie gisteravond in opsporing verzocht. We weten nog altijd niet of die informatie klopt... en zo ja, met wie hij waarom een afspraak zou hebben gehad. Daarom eh, doen we nu ook een beroep op kennissen van Xavier... als zij meer informatie hebben over met wie hij had afgesproken... om die informatie met ons te delen. Xavier was een week vermist voordat zijn lichaam in een bos werd gevonden. De politie zegt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Ben jij allergisch voor gluten of pinda's of melk? Nou, dan moet je extra goed opletten als je een broodje of een ijsje koopt. De meeste restaurants vertellen hun klanten niet goed welke allergenen in hun eten zitten. Dat geldt ook voor bakkers, slagers en ijssalons. Zijn ze wel verplicht? Bij supermarkten en toko's is het ook opletten geblazen. Daar staat het op vier van de tien etiketten niet goed. Nederlandse jongens weten er maar weinig van. Ik denk dat de meeste jongens het gewoon een, een, een vrouwending vinden. Ik heb het over menstruatie, ongesteld zijn. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat veel mannen dat maandelijkse gedoe met bloed, tampons en maandverband niet begrijpen. Sterker nog... In Nederland zie je ook dat eigenlijk relatief weinig jongens eh, echt weten wat het is. En, en, dat was eigenlijk best wel shocking. In vergelijking met de andere landen wisten de Nederlandse jongens eigenlijk nog het minst wat het was. Nou, klein lesje dan maar. Een baarmoeder maakt zich elke maand klaar voor een bevruchting. En als die niet komt, wordt het opgebouwde slijmvlies en bloed weer afgestoten. Dat is dus de menstruatie. Het onderzoek is ook gedaan in Indonesië, Brazilië en Oeganda. Daar weten mannen en jongens er een stuk meer van. Het weer. Vanavond gaat het een beetje regenen. Vanmiddag al wel bewolkt en het wordt vandaag een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep.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 En dan steeds in blokjes van drie. We beginnen met drie nieuwe songs. En dat zijn The Motions met eh, It Won't Get Any Better Anymore. Vervolgens Zomerse Klanken met het zussenkwartet Sparks. En tot slot laat Delbert McClinton van hem horen met Ain't That Lovin' You. Warm aanbevolen. Triple Play. Crawl home to you. baby, just like they do. Well, my body might lie, but my spirit gon' run. Come home to you. Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? Ain't that loving you, baby? But you don't even know my name. vanuit Van Out van Helen Shapiro... met Walking Back to Happiness, Lipstick on Your Collar en Queen for Tonight. Triple Play, Sterren van Toen. Funny, but it's true What loneliness can do Since I've been away on your collar. Then I noticed yours was red, mine was baby pink. Who walked in but Mary Jane? Lipstick all a mess. Were you smooching my best friend? Guess the answer's yes. A lipstick on your collar, so to tell on you. lipstick on your collar said you were not true. on your collar, toe to tail on you. Lipstick, lipstick on your collar. Bet your bottom was populair in de jaren 50 en in Engeland en Scandinavië zijn er nog altijd veel liefhebbers en dat is in ons land veel minder. De bands hebben vaak welluidende namen als Lil Mo en de Rustic Rangers, The Real Gone Tones en Tammy Savoy en de Chris Casello Combo. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. It don't hurt teardrops are dry. No more walking the floor with this burning inside. Just to think it could be, time has opened the door, and at last I am free. I, I wanted to die. But you said we were through. But now that I find you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before. And it's wonderful now. But now that I find that you're out of my mind, I can't believe that it's true. I've forgotten somehow that I cared so before. you love me. You gotta afwachting van een tweede reeks chansons op tv. Nog even wachten dus. Met Hervé, Vilar, Georges Moustaki en Christophe hier alvast een voorproefje. Triple Play is een programma boordevol afwisseling. Elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien. Tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie c'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main Aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. Traverser du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi.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 dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu. suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée. sans plus y croire et sans je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. bekend in Vlaanderen en hier kennen we Sanne nauwelijks. Aandacht voor haar, dankzij Land van ons twee, Veel te mooi en Het huis dat tussen de rozen stond. De tweede song zingt ze samen met Erik van Nijgen. En het origineel van de laatste song is van Françoise Hardy. Wil je liefst meteen vergeten? en de zon speelt meer dan ooit. Was er dan een keertje ruzie, alles viel weer in de plooi. Veel te mooi, veel te mooi Je ging met stille troon. Jij met de Noorderzon, veel te mooi. Je zal mij toch steeds beschermen. Voor jou liet ik anderen staan. Maar nu hoor ik andere stemmen. En dan laat ze sporen na. Nee, ik wil niet langer zoals sneeuw tegen de dooi. En je zal het nog vaak zeggen, je hebt mijn dromen weggegooid. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi. kasteel, geen kooi. Houden ons nog te tezamen, je ging met stille troon. je zou het nog maar zeggen. Je hebt mijn dromen weggegooid. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi. fluistert in mijn oorsnaar. Je fluistert zacht mijn na. Je stem Denk ik met heimwee aan die mooie tijd. Weg zijn mijn dromen, want tussen bomen, een tuin vol rozen, stond toen ons huis. Waar ik voorheen die mooie treurwilg vond, is nu een straat zodat het huis dat tussen rozen stond niet meer bestaat. Ik nam toen afscheid, maar met een traan. Ik kon niet geloven voor altijd te gaan. Die dag verdwenen zij voorgoed uit mijn leven ik hield me kranig, maar was liever gebleven. Ze lachten en zeiden moet je daar niet om treuren? Want daar in de stad kan je toch niets gebeuren. Je vindt daar alles wat je hier bij ons nooit ziet. je hier niet. Toen ik die dag in mijn nieuw leven begon, liep ik verloren tussen steen en beton. Geen van mijn vrienden die dit ooit zou begrijpen, ze hadden geen reden om mij te benijden. Geen van mijn vrienden die ik ooit uit kon leggen wat ik ze al die tijd had willen zeggen. Er komt een dag dat ik terug zal zijn. Wie weet wanneer. En op die dag neem ik de eerste trein. Ik is nu op zoek naar mijn huis van weleer. Waar is nu alles? Waar zijn mijn bomen? Waar zijn mijn rozen? En waar zijn mijn dromen? Ik vind geen spoor van mijn vroegere vrienden. Ik zoek naar mijn huis, maar ik kan het niet vinden. Waar ik voorheen die mooie treurig vond, is nu een straat Wie zegt het mij? Wat is het nu? Wie weet, wat is het nu? Wat is mijn huis? Wie weet, wat is mijn huis? Wie weet, wat is mijn huis? De bij ons bekende Dale Watson heeft een nieuw album gemaakt met louter en alleen covers. Have You Ever Seen The Rain, The Gambler en Act Naturally zijn erop terug te vinden. I can see you're out of basis for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet. And his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, gotta learn to play it right. You got to know when to hold, know when to fold, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. I'll be time enough for counting. knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. Cause every hand's a winner, every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep.